Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Luchtverkeersleiding Nederland dreigt met een kort geding tegen NH Nieuws. De regionale omroep publiceerde een fragment van gesprekken tussen piloten en luchtverkeersleiders... waaruit bleek dat vorige maand per ongeluk 16 vliegtuigen op Schiphol zijn geland... op een baan die nog niet was vrijgegeven. De luchtverkeersleiding eist dat het fragment wordt weggehaald. NH Nieuws is dat niet van plan. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact gehad met de vijf Nederlanders... aan boord van cruiseschip Diamond Princess in Japan. Op het schip zijn meer dan 350 mensen positief getest op het coronavirus. Daardoor moeten alle opvarenden in quarantaine blijven. Als de Nederlanders geen ziekteverschijnselen hebben... mogen ze woensdag het schip verlaten. In de beeld is voor het eerst dit jaar 15 graden gemeten. Daarmee is volgens weerkundigen sprake van de eerste onofficiële lentedag... Gemiddeld genomen valt die op 16 maart, een maand later dus. Maar de eerste lentedag in februari is niet uniek. Vorig jaar gebeurde het ook en in 2002 was het op 2 februari al 15 graden. In het Limburgse El werd vandaag 17,1 graden gemeten. Dat is een evenaring van het landelijk warmterecord voor deze datum. Het zachte weer wordt veroorzaakt door storm Dennis... die warme lucht aanvoert uit het zuidwesten. In het zuiden van Spanje heeft de politie een inval gedaan in een plaats waar hanengevechten werden gehouden. Daarbij werden vier dode haren gevonden. Acht dieren waren zwaar gewond. Bij 34 mensen zijn wapens en drugs gevonden. Ze kregen een dagvaarding. In de eredivisie heeft koploper Ajax met 3-0 gewonnen van hekkensluiter RKC Waalwijk. Daardoor staan de Amsterdammers zes punten voor op concurrent AZ... dat gisteren verloor van FC Twente. FC Groningen won in Rotterdam met 2-1 van Sparta... En Vitesse was thuis met 4-2 te sterk voor Heerenveen. Het weer. Vanavond neemt de wind wat in kracht af en daarbij wordt het vanuit het westen droog. Morgen wisselen bewolkt met pittige buien, met kans op hagel, onweer en opnieuw zware windstoten. Het wordt morgen 10 graden, dinsdag wisselvallig en een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeers. Verkeers. Dit is bij de ANDD.